Aanvankelijk werd hiervan beschuldigd dat hij de explosie zelf had veroorzaakt, maar nu zijn er aanwijzingen dat iemand anders de granaat op scherp had gezet. De man in kwestie zit nu een celstraf van 30 jaar uit vanwege een serie roofmoorden in Drenthe. Het OM heropent het onderzoek naar een reconstructie in opdracht van de Telegraaf. Daar blijkt onder meer dat de verdachte ook betrokken was bij eerdere incidenten met handgranaten. De Europese Unie zal geen regels aanpassen om Italiaanse banken in problemen te helpen, zegt voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep. Sinds 1 januari zijn er geen mogelijkheden meer om banken met belastinggeld overeind te houden. De koersen van enkele banken in Italië zijn gekelderd. Premier Renzi zou een uitzondering op de EU-regels willen. Volgens Dijsselbloem had Italië zijn banken eerder moeten saneren. Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen... hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem... blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daaraan deden 2500 mensen mee uit Noord-Brabant en Limburg. De verminderde longfunctie is vooral te zien bij mensen... die binnen 1 kilometer wonen van 15 of meer bedrijven. De onderzoekers zeggen tegen Nieuwsuur dat blootstelling aan fijnstoffen en ammoniak... de meest waarschijnlijke oorzaak is. NOS-tv-presentator Rick van de Westerlaken stapt na 17 jaar over naar Net5. Van de Westerlaken presenteerde naast NOS-journaals ook enkele edities van het jaaroverzicht... en de uitzending over de Dag van Nationale Rouw na de MH17-ramp. Dat laatste programma werd vorig jaar genomineerd voor een Emmy Award. Het weer, wolkenvelden afgewisseld door zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt met wat lichte regen. Morgen vooral later op de dag ook af en toe zon. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden. In het weekend zonnig. Zondag kan het 28 graden worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 4 kilometer door een ongeluk. Je hebt ongeveer 20 minuten vertraging, want er is één ook dicht. En op de A4 richting Amsterdam er staat 3 kilometer file tussen Kloppen, Prins Klausplein en Dorp. Tot zover de verkeersinformatie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 en hartelijk welkom bij Matchbox. De uitzending die duurt van 2 tot 4 in de derde jaargang nummer 26. Het is vandaag 7 juli en het is niet zomaar een datum. Vandaag wordt Ringo Starr 76 jaar. Nou, daar mogen we wel even bij stilstaan. En dat doen we dan ook aan het eind van deze uitzending. We beginnen zometeen met de Rolling Stones en daarna Manfred Mann. En we hebben nog een heel uur heerlijke muziek. En van 3 tot 4 ook nog eens een keer. Dus Blijf rustig luisteren en heel veel plezier.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 was uit 1968 Manfred Mann met eh, Mighty Quinn. Compositie van Bob Dylan. En ehm, <laughs> hij had een dubbele intro. En dat lag niet aan de plaat zelf. Dat lag meer aan mij. Dank u wel. En we begonnen met eh, de Rolling Stones uit 63. Hun allereerste single. En eh, dat heette Come On. Compositie van Chuck Berry. We gaan voor de derde plaat naar het jaar 1974. Maar niet nadat ik even gezegd heb dat het hier wel heel erg stil was toen ik binnenkwam. Geen Ruud, geen Dolly... En ook geen vervangers. En straks ook geen Hans. Maar dat is een ander verhaal. Hier is Albert Hammond met I'm a Train. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard jazz. I'm a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, chicka train, yeah. Look at me, I'm a train on a line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me for the very last time train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah. <laughs> a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. Ik ben een trein. En dan kijken ze niet eens gek op. Want als Albert Hammond dat zegt, dan is het namelijk waar. I'm a Train uit 1974. We gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben maar drie nieuwe binnenkomers. En allemaal in de onderste regionen. En twee van de drie werden wel behoorlijke grote hits. De eerste niet. De Bachelors, die hadden wel grote hits met Diane, Charmaine en I Believe. Maar met deze, die nieuw binnenkomt op 40, scoorden ze niet zo hoog. Can I Trust You? Can I trust you? Will you hurt me? Should I give my heart and soul to you? Can I trust you? Or will I be just another affair you'll be throwing away when you're through. I've been in love. the moment? Or do I mean more than that to you? So I ask you, I ask you, can I trust you? Trust you. If I can, then there's nothing, no, nothing that I wouldn't do. I've been in love. 没家。 Niet onaardig natuurlijk, de Bachelors met Can I Trust You, nieuw op 40. Maar qua hitpotentie scoorde het plaatje niet erg hoog. Eh, de volgende weer wel, dat werd gewoon een top 10 hit. En het was ook bijzonder, want we zijn bezig met de top 40 van 50 jaar geleden. 7 juli 1966. Maar de plaat werd in Amerika al in 1960 uitgebracht... op eh, het eh, Elvis Presley album Going Back. En waar hebben we het dan over? Over Love Letters, nieuw op 37. Love letters sweet from your us so near while apart. I'm kiss the name that you sung. And darling, then I 37 met eh, Love Letters. En de hoogste, allerhoogste nieuwe van deze week komt van Dusty Springfield. En dat is dan natuurlijk per saldo. De klapper van de week. week. En dat gaat over Going Back. Nieuw op 30, Dusty Springfield. 1979 en dat waren natuurlijk de Dolly Dots... toen ze nog gelukkig helemaal bij elkaar waren. Eh, helaas is dat nu niet meer het geval. Eh, radio van de Dolly Dots dus. En we zijn toe aan de tip van Willem. En dat is eh, deze week weer een heel mooie. Hij komt van ABBA. En dat blijkbaar weer uit dat het spectrum van de muziek... waaruit Willem kiest heel erg breed is. Het nummer komt voor op de LP of CD, dubbel CD, de singles... The First 10 Years. En in 2001 kwam hij ook voor op de reissue van The Visitors. De werktitel van het nummer wat we gaan draaien is The Suffering Bird. Maar ik ben blij dat ze het genoemd hebben The Day Before You Came. De tip van Willem. house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. 35 jaar oud, maar eh, ik heb het verleden week ook al een keer gezegd. Sommige platen kun je gewoon vandaag ook weer uitbrengen. En dan wordt het weer een hit. En daar hoort deze ook bij. The Day Before You Came van ABBA. En dat was de tip van Willem. We gaan naar het jaar 1958, naar de Gaylords. Ja, ja, wereldberoemd in... Eh, Amerika omstreken. The Gaylords en Mama ma, Marie. Mama Mama Mama Marie. Mama Mama Marie. Oh oh oh oh Marie. Oh oh oh oh Marie. Can't you see what you're doing to me? Can't you see what you're doing to me? Love, love, love, love, love, love is no plaything. No plaything. But to you, but to you, it's an old, it's an old. oh, oh, oh, oh, oh, oh, Maybe someday. 1958, de Gaylords en Oh Marie. Marie. En ik heb eh, volgens mij ook een eh, uitvoering van Louis Prima gehoord. Maar dat is een zenuwleier. Daar word ik zelfs helemaal nerveus van. Ja. Goed, we gaan naar de Proclaimers. Letter from America. causing more sense of time. Proclaimers waren dit uit 1987 van eh, het album This is the Story. En eh, dat album werd geproduceerd door Gary Rafferty. Eh, en dat wordt bijzonder, want die horen we zometeen drie platen achter elkaar... als soloartiest en als lid van twee bandjes. Een 3-in-1 met Gary Rafferty. Komt-ie. music, more music, more music. cheek. see. met eh, Gary Rafferty. En hij begon met eh, een solo nummer, City to City, uit 1977. Daarna zat hij in een groepje The Humble Bums met Billy Connolly. En dat werd later een stand-up comedian. En zij zongen uit 1970 The Shoeshine Boy. En later eh, zat hij ook nog in Steelers Wheel samen met Joe Egan. En uit 1973 speelden we daarvan Stuck in the Middle with You. <laughs> Ehm, we gaan nu naar de Del Vikings luisteren. Een bijzondere groep, want dat was zo'n beetje de eerste groep... waarin eh, interracial eh, werd opgetreden. Twee eh, diverse mensen uit, van verschillende huidskleuren in één groep in Amerika in de jaren 50. Dat was nogal wat. De Del Vikings, een doe-opgroep met Come Go With Me. even doo met eh, de Del Vikings en Come Go With Me. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit het jaar 1960 met Brenda Lee, I'm Sorry. was blind, and I was too blind to see. Sorry. De kenners weten het. Dit nummer heet Wonderful Land. En dat kennen we natuurlijk van de Shadows. Dit is de uitvoering van Henk Marvin samen met Mark Knopfler. En zij brengen ons naar het nieuws van drie uur. En na het nieuws en de berichten zijn we weer terug met deel 2 van Matchbox. Tot zo.